Hij kreeg eerder al 3,5 jaar straf. De twee straffen mag hij tegelijk uitzitten... omdat het door verschillende rechtbanken is gegeven. De man heeft zijn collega-agent geholpen bij de arrestatie. In 2020 drukte die agent minutenlang zijn knie in de nek van de zwarte Amerikaan... terwijl zijn collega's hem vasthielden. Hij eh, overleed en na zijn dood braken er in de staat Minneapolis Black Lives Matters protesten uit... die later overwaaiden naar de rest van de wereld. Zuid-Korea gaat dossiers van geadopteerde kinderen uit de jaren 60 tot 90 onderzoeken. Is een sterk vermoeden dat die kinderen zonder toestemming bij hun ouders zijn weggehaald. De kinderen zouden daarna met een valse identiteit naar de VS en Europa zijn gegaan. Een webwinkel uit Arnhem moet een boete van 100.000 euro betalen... voor het joemelen met reviews. Ze gebruikten eh, positieve neprecensies... en verborgen de echte negatieve berichten. De website waar luxe dingen als horloges en sieraden werden verkocht... is inmiddels uit de lucht. En in een muffenklas presenteer je slechter, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Als er namelijk te veel CO2 in een lokaal is, werken je hersenen minder goed. Dat merkt deze jongen ook. Ja, dat vind ik ook wel fijner als er frisse lucht is. Want als het dan niet is, dan voel ik me iets duffer of zo. Dan zetten wij ook de ramen open en dan voel ik me ook gelijk beter door de frisse lucht. Op deze school in Limburg meten ze hoeveel CO2 er in de klas is. En dat houden de docenten en ook deze jongen goed in de gaten. Als ik zie dat de meter boven de duizend is, dan moeten wij de ramen open doen. Dus dan moeten we die op kiep zetten. En als die boven de 1200 is, dan kunnen ze ook helemaal wijd open. En dan nog het weer, een koude nacht.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 Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. If you see us in the club, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. See it. tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Hey. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker.